uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Denemarken heft alle coronaregels in het land volgende week op. Vanaf 1 februari hoeven de Denen geen mondkapjes meer te dragen... en mogen ze zonder beperkingen naar winkels, horeca en andere gelegenheden. Het Deense parlement is daarmee akkoord gegaan. Ook Denemarken kant met hoge besmettingscijfers door de Omicron-variant... maar volgens de premier vormen de vaccinaties een solide verdediging... Corona wordt daardoor niet meer gezien als gevaar voor de samenleving. In Denemarken liggen op dit moment 44 coronapatiënten op de IC. In Nederland wil minister Kuipers met de nachthoreca in gesprek... over mogelijkheden om de sector weer te openen. In de Tweede Kamer zei Kuipers dat dat mogelijk kan met 1G-beleid... waarbij iedereen die naar binnen wil getest wordt. De nachthoreca mag nog niet open en zit al bijna twee jaar dicht op een korte periode afgelopen najaar na. Vorig jaar zijn in Nederland 43 miljoen boeken verkocht, het hoogste aantal in 10 jaar. Vooral de online verkoop groeide met 19 procent, zegt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Fysieke boekwinkels hadden het juist moeilijk, vooral ook door de verplichte winkelsluiting in de eerste maanden van vorig jaar en door de lockdown vlak voor kerstmis. Ondanks de oproep koop lokaal om plaatselijke ondernemers te steunen... daalde de boekenverkoop in winkels met 7 procent. En een autocent van de Universiteit Leiden heeft in zeker 15 wetenschappelijke onderzoeken gefraudeerd, blijkt het onderzoek van de universiteit zelf. Een Italiaanse cognitief psycholoog werkte in Leiden tot 2017 en twee jaar later kwamen de eerste misstanden aan het licht. Een onderzoekscommissie concludeert nu dat ze in meerdere onderzoeken heeft gesjoemeld... met het aantal proefpersonen, de onderzoeksopzet en gegevens. Het weer. Vannacht meer wind, vanuit het noorden regen bij een graad of 4. Ook in de ochtend regen, vanmiddag af en toe zon.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 Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. En met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ze zwaar, mami komt van Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wordt zonder konie, wetten op die body. pak M&M. 50 cent. Twee pakken MM's voor 50 cent. Real, bad girl, ja, ze showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze vangt mijn money man. Geen, 50 cent, maar ze vangt mijn money man. Real, bad girl, ja, ze showt confidence.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 Some say. 6.9 ZFN find that missing piece when you cry and say you miss me. i lie and tell you that I'll never leave, but always sacrifice your love for more of the I try to put up a fight, can't tie me down.